Zaterdagavond van 9 tot 11. Koert de Keizer met Keizerrijk. Eh, middel. Dat is mee beginnen we het nieuwe keizerrijk van, eh, van deze week. En eh, nou ja, wat gaan we doen deze aflevering? Nou, eigenlijk hetzelfde als elke keer. Ik, ik vraag me af waarom je het überhaupt nog vraagt aan mij. Het is gewoon dat je al fatsoenlijke muziek, onfatsoenlijke praat. Ik doe tof. Ik doe alsof ik een echte DJ ben. Ben ik niet. En nou ja, ik draai gewoon muziek die ik leuk vind en die, die dwing ik jou op. verder heb ik natuurlijk nog de Cumu. ik heb ehm, Giel van over. die gaat er iemand vallen over de radio. En ik heb ehm, muziek eh, van internet gehaald. Die, ehm, van YouTube gehaald moet ik zo moet zeggen. Die eh, wel heel tof is. Goed, dat soort dingen. Goed, eh, nou ja. En verder heb ik nog hippe achtergrondmuziekjes dus zoals deze. Nee, ik kan zeggen wat je wil, maar het klinkt fucking professioneel. Goed, dit is Django Django in die val. Is een ijzerrijk. ik eh, ben een aan het uitjurken hoor. Hey, als je zin hebt om te reageren, kan natuurlijk ook. Hè. Eh, op Facebook is dat eh, facebook.com slash keizerrijkmfm. En op Twitter is het, keizerrijk. En keizerrijk schrijf je natuurlijk met E lang IZ. Als je dan nou bijvoorbeeld een commentaar wil leveren op het feit dat ik net jerk it out zei. Dat dat advies is en zo. Dat kan je doen. Hoeft niet. Maar ik zou het leuk vinden, anders zit ik hier maar in mijn eentje voor me uit te staren. Goed, dit zijn de Keizer Chiefs. Na na na na. To czekaj, no, no. uit, we shirt uit. We doen ons shirt uit. Ik vertaal het even voor je. We doen ons shirt uit. Gewoon smeerlapperij weer. Smeerlapperij op de radio. Ik ben ervoor. Dit is even famous. I'm a kid without troubles. I'm a boy who plays the game. I'm so happy, I'm so good. Good talent in my blood. I'm a girl who likes to show up. I'm a man with giant guts. I'm a killer, I'm a sinner. I'm a better singer, I'm a winner. I'm a winner. try to get on my ride. Cause I'm a fighter, I'm a killer, I'm a sinner, I'm a badass singer, songwriter, rock and roller. I'm a loser, I'm a winner. Never mundane and it drives me insane. I think I'm gonna be famous. Get a jacuzzi and some ladies take a facial scrub and a bath of mud. I move to a lake, gotta cool and give it some type of blood. Wow. Try to get on my ride cause I'm a fighter, I'm a killer, I'm a sinner, I'm a badass singer, songwriter, rock and roller, I'm a loser, I'm a winner. I don't care if you punks even like me, all I know is you wanna be just like me, like a star on the night shining brightly, take a blood in my veins, come and fight me, couldn't stop once even if you try to, cause you never quite know what we might do, listen to a brain fall, come beside you, cause say I'm a winner despite you. Don't be just grab IJzerrijk met Koert de Keizer. I'm a ninja. Yo, my life is like a video game. I maintain when I'm in the zone. One player, one life in the mark. I'm with the dog. Go ninja, go. No fucking it down. I'm cutting down anyone my apart. Trying to fuck up my game with razor sharp political throw stars. Shit, my flow's on horse. Die wild, out of control. Ninja scope, fuck the off. freestyle Rough rhymes and tough times with for all course Scroll Till I hit triple seven at the ATM. Straight famine feast when you're living on the razor edge Stay sharp, sharp, rolling with the S-O-S High energy, you never seen death so fresh On uh, when we mark, check hard, that flows flex Yo, we off optimus, stuck not fucking the press We not like the rest, my style is UFO totally unknown. You can't fuck with my new Zeph flow. I'm hard to miss. You're going to this, you're to that. You fucking who said so? I do it a lot. Too hot to handle, too cold to hold. You can't fuck with the chosen one. I, I, I, I want to knock your arm a ninja. mooi or oh, al boost you. Life is tough when I get stuck on my up. through till I break, break, break on through to the other side. Fantastically poor with faces like a stalker. Ninja is hard, core. Been cut so deep, feel no pain is marked. Sore, don't ask for cockle, you get what you asked for. I'm like a wild animal in the corner, waiting for the break of dawn, trying to get through the knot. Just a man with the will to survive. My blaze, swing free, decapitate a hater with amazing ease. This is not a game, boy, don't play with me. I work more, mark, saber like a wild fucking savage from the dark side. Danger, Yin through the yang, Totally hot deck ninjas, motherfucking big in Japan. I seen the future, but I never got none nothing in my hand Except a microphone, big dreams and a plan Fly talking, skywalking like a ninja this is like the coolest song I ever heard in my whole life. Fuck all of you said I wouldn't make it. They said I was a loser. They said I was a no one. They said I was a fucking psycho. But look at me now, all up in the interweb. Worldwide, 2009, Futurista, Enter the Ninja, Yo Landy Fusser. antwoord uit Zuid-Afrika. Enter de Ninja. En wie zeker een ninja is, is eh, Giel van Bokhoven. Die komt eh, straks naar het volgende blokje muziek. En ehm, die, eh, die gaat straks een relatiebureau bellen. Daar zag ik een, een advertentie van in de krant staan. relatieyes.nl anders mocht je alvast willen inlezen. Dan kan dat. maar goed, eerst C2C en Down the Road. walking out. When that, that train roll up and out, I come walking out, come walking out. Sebastian en Funny Little Frog. Wie stikt eruit zijn bek? Giel. Wie heeft de gele vlek? Giel. Wie kweekt de bruine drek? Giel. Heeft een seks vaak trek? Giel van Bokhoven, Giel van Bokhoven, Giel van Bokhoven, Giel die is best gek. wordt niet beantwoord. Ah, kom op. U wordt doorgeschakeld. Probeer even een ander nummer. Drie nummers. Nou, dan pakken ik gewoon de volgende. Klootzak hebben vier telefoonnummers op hun website staan. Dat neem ik even op. op. Eh, nou, laatste dan. Goeiedag, spreek ik met eh, Rob Kemming? Ja. Van eh, RelatieYes.nl. Ja. Ja, goeiedag. Ehm, ik ben eh, Giel van Bokhoven. Ja. Ehm, ik probeerde eigenlijk uw collega's te bellen, maar niemand nam op. Dus um, vandaar dat ik bij u terecht kwam. Ja. ik, ik zag uw advertentie in de krant. Relatie Yes geeft eenmalig 1000 euro korting. dus ik vroeg me een beetje af wat voor soort site u was. U, u bent een relatiesite? Nou, dat doet eigenlijk geen van andere telefoonnummer, mijn, mijn collega, want ik ken alleen maar een doorschakelnummer. Oké. En ik kan uw nummer aan hem morgen doorgeven. Oh, oké, want ik heb, ik heb eh, meneer Jansen gebeld, ik heb mevrouw Jacobsen gebeld en eh, meneer of mevrouw Adriaans heb ik gebeld, maar ze namen geven al op. Nee, slordig hè? Ja, ja, dat is zonde. Ja, maar ik ga het wel even doorgeven. Oh, oké, maar u kunt mij niet helpen, want ik heb maar een paar vragen gewoon hoor. Ik vroeg me gewoon even af. Nee, of... nee ik kan het niet. Oh, wat, wat doet u dan? Nou, zoals je woord pakt, samen een telefoon, dan uh, ik we erbij. Als er niemand is, dan geef ik dat door. Ja, ja. Dan wordt u hun teruggemeld. Oh, oké. Dus u heeft verder geen informatie over de site? Nee, kan ik niet meer helpen. Oké. Goed, dan, eh, ehm, dan bel ik morgen wel even iemand. Helemaal goed. Ja? Oké, dank u wel. Hoi, hoi. geloof je toch niet? Klootzakken. Oké, eh, muziek draaien en dan ehm, straks iets anders proberen. Dit is Weedus en een tweede single die niemand anders meer kent. Na, um, He's got the Uh, eh, this is Leroy. Than I ever seen. Chew on a blunt, wipe his butt with a magazine. Smoking his crack, wash it down with some gasoline. Still, he pushed the button, he have button when he speaks to me. Oh, you know it's to shake it, down and break it. It took too damn long to make it. when it speaks to me. Oh, you know it's only shake it, don't break it. break it. It took too damn long to make it. Shake it, down, break it. It took too damn long to make it. Shake it, down, break it. It took too damn long to make it. Shake it, down, break it. It took too damn long to make it. Is dus en Leroy. Poging 2, jongens. Wie stikt eruit zijn bek? Giel. Wie heeft de gele vlek? Giel. Wie kweekt de bruine drek? Giel. Heeft een seks vaak trek? Giel van Bokhoven, Giel van Bokhoven, Giel van Bokhoven, Giel die is best gek. Welkom bij de automatische informatieaanvraag van Telecontact Nederland. Een van eh, Nederlands grootste organisaties om snel met andere alleenstaande. Ja, dat is wel best. Hoeren. Godverdomme. Uh, even lang van de Foo Fighters. Het zit me niet mee vandaag. en Giel geeft niet op. Gewoon nog excuus om die jingle nog een keer te draaien. Wie stikt eruit zijn bek? Giel! Wie heeft de gele vlek? Giel! Wie kweekt de bruine drek? Giel! Heeft een seks vaak trek? Giel van Bokhoven, Giel van Bokhoven, Giel van Bokhoven, Giel die is best gek. Goeiedag Herman, u spreekt met eh, Giel van Bokhoven. Goedendag. Goeiedag. Uh, bent u uh, Herman 1403 op seksmarkt.nl? Hallo? Ja. Ja, bent u dat? Ja. Goed. Ehm, ik zag dat u een eh, advertentie had geplaatst. En dat gaat over? Over ehm, een fotosessie. Ja, ja, ja, dat klopt. Maar die, die moet er eigenlijk weer af. Oh, hoezo? Ja, nee, dat eh, doe ik toch niet. Dus, eh. nee, oh ja, ik, ik ben in principe wel geïnteresseerd. Ja, ja, nee, nee, nee, ga niet door. Nee? Nee. Want, want wat, wat, wat had u in gedachten dan? Nou, nee, nee, er gebeuren te veel eh, dingen wat, waar ik eigenlijk niet mee eens ben. Dus, uh, oh, kunt u mij vertellen wat dan? Ik ben wel benieuwd. Ja, nee, dat maakt niet uit. Maar uh, het gaat gewoon niet door. Dus, heeft, heeft u veel vervelende reacties gehad? Nou, nee, ik te veel mannen. Het is eigenlijk bedoeld voor eh, vrouwen. Oh, oké. Oh. Zoals nou ook weer. Een, eh, <laughs> oh, Excuus, oh, dat had ik helemaal niet begrepen. <laughs> oh, oh maar maar eh, ik, heb, ja, ik ben ook niet, in de gelegenheid om een te halen. Oh, nou ja, ik, sorry. U, u, zocht gewoon een vrouw die dan eventueel die u ging fotograferen? Of, ja, precies. Oh, precies. Ik dacht dat er de foto's van u gemaakt moesten worden. Nee, nee, nee. nee. Oh. Oh, dat had ik verkeerd begrepen. Ja, dat lijkt me verstandig. Is goed. Oh, er staat ook bij dat u hetero bent.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 Es tut mir leid, doch ich muss leider gestehen, es gibt Dinge auf der Welt, die sind leider geil. Autos machen Dreck Umwelt geht kaputt, doch eine fette neue Karre ist leider geil. Ich knabber an dem Buntstift, Mama sagt, lass das, doch es entspannt mich. Leider geil. Diagnose Psychose, mir doch egal, denn ein Gibbet vor dem Aufstehen. Leider geil. Weg mit dem Atom, hörst du sie schreien und ich lade mein Smartphone. Leider geil. Hab endlich einen Job, muss morgen früh raus, versack in der Kneipe. Leider geil. Die Zähne sind braun, es tut noch nicht weh, ich geh nicht zum Zahnarzt. Leider geil. Ich dekoriere besoffene Freunde, ist zwar gemein, aber leider geil. Schlecht für den Nachwuchs, schlecht für die Nordsee, schlecht für den Kopf. Doch leider geil. Schlecht für dein Karma, schlecht für die Zukunft, schlecht für den Job, doch leider geil. Tu doch nicht so, du magst es doch auch. Ich bin ein Teil von dir. Guck dich doch um, sieh sie dir an. Sie sind genauso wie wir. Tu doch nicht so, du magst es doch auch. Ich bin ein Teil von dir guck dich doch um, sieh sie dir an, sieh sie dir an, sieh sie dir an. Weg mit den Büchern, weg mit dem Regal, mein neuer Flatscreen, leider geil. Die Bank schickt ne Rechnung, ich mach sie nicht auf, ich schmeiß sie in Müll, leider geil. Ich stehe morgens auf, der Kaffee schmeckt herrlich, ich leg mich wieder hin, leider geil. Ich kann gar nicht sehen, alles dunkel, doch Sonnenbrille im Club ist, leider geil. Die Platte von Deichen war nicht so mein Ding, doch ihre Shows sind, leider geil. Oh Gott, wer ist diese Schrolle neben mir im Bett? Ich war wohl gestern Abend, leider geil. LED unterm Bett, LED unterm Schrank, LED CD und am Sofa. Leider geil. Ein Drache und ein Krieger kämpfen auf dem Berg. Airbrush-Gemälde. Leider geil. Schlecht für die Quote, schlecht für die Quinte, schlecht für mein Chor. Doch leider geil. Schlecht für die Pläne, schlecht für die Plauze, schlecht für den Plot. Doch leider geil. Tu doch nicht so, du magst es doch auch. Ich bin ein Teil von dir. Guck dich doch um, sieh sie dir an. Sie sind genauso wie wir. Tu doch nicht so, du magst es doch auch. Ich bin ein Teil von dir dich doch um, sieh sie dir an, sieh sie dir an, sieh sie dir an. Ich schaue gerne viel, ich schaue gerne lang, kennen Sie Barbara Salisch? Leider geil. Ich kann es mir nicht leisten, alles auf Raten, die Karte glüht. Leider geil. Ich winke den Veganer, mit dem Mund voller Hackfleisch, mmh. Leider geil. Oh, meine Katze, sie ist leider tot, aber drei Tage feiern war. Leider geil. Hör auf zu denken, schalt dein Gehirn aus, follow your instincts. Leider geil. Ich hab Bock auf den Burger, Bock auf die Busen, Bock auf das Bier. Leider geil. Kleine Kinderhände nähen schöne Schuhe, meine neuen Sneakers sind. Leider geil. In diesem Lied hat sich gar nichts gereimt, hat niemand gemerkt. Leider geil. Tu doch nicht so, du magst es doch auch. Ich bin ein Teil von dir. Guck dich doch um, sieh sie dir an. Sie sind genauso wie wir tu doch nicht so, du magst es doch auch. Teil von dir. Guck dich doch um, zieh sie dir an, zieh sie dir an, zieh sie dir an. Schlecht für den Wirt, schlecht für die Wahrheit, schlecht für den Wok. Schlecht voor de Griechen, slecht voor die GEMA, schlecht für dein Gott. Deichkien toen Leider Geil is toch echt wel de soundtrack van Giel van Bokhoven. Uh, ja, het heeft wel even moeite om iemand aan de lijn te krijgen, maar dan heb je ook wat. Goed, eh, na tien heb ik eh, onder andere nieuwe Shins, nieuwe LCD, maar dat allemaal straks.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 So let the street. Morning Parade en Under the Stars. En ik had al beloofd dat ik eh, nieuwe muziek zou draaien. Dus straks komt de nieuwe Al City die ze gemaakt hebben samen met eh, ehm, de bassist van de eh, Blink-182.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 En Six Cycle Carousel. If she had a face, I think it would kinda look like mine. If it had a home, would it be my house? Would you believe me if I said I'm tired of this? Well, here we go now, one more time. Cause I try to climb your steps, I try to chase you down, I try to see I know I can get down to the ground. I try to earn my way, I try to tame this mind. You better believe that I am trying. never thought I'd end up here. Never thought I'd be standing where I am. I guess I kinda thought that it would be easier than this, I guess. I was wrong now. One more time. As I try to climb your steps, I try to chase you down. I try to see how low I can get down to the ground. I try to earn my way. I try to take this man. Keizerrijk met Koert de Keizer. Carly Ray Jepsen en Call Me Maybe. Dat een je sexy nummer toch wel. Mm-hmm. Goed, eh, straks komt de uh, eraan. Eh, dat is weer een selectie van eh, dingen die je kut vindt op YouTube. Maar ik wil je even iets laten horen wat ik heel erg vet vind op YouTube. Heb ik te horen van een vriend van mij. Die zei, goed, kijk dit, dit is vet. Het is ehm, eh, zeg maar Graaf Tel van, eh, van eh, Sesamstraat. Die heet in het Engels, heet die Count Count, want Count betekent zowel graaf als tel. En die heeft een, ooit een liedje gezongen in Sesamstraat. En gewoon een onschuldig liedje over tellen. Maar ehm, toen besloot iemand dat het misschien wel grappig is om er gewoon van die censuurpiepjes over te doen. Weet je, alsof die aan het schelden is. En dan krijg je dus dit. Ah ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Extra onweer om het enig te maken. You know that I am called the Count. Because I really love to... Gadverdamme. Sometimes I sit and... all day. <laughs> but uh, sometimes I get carried away. I slowly, slowly, slowly getting faster. Once I start in it's very hard to stop. Hey, faster, faster, it is so exciting. I could forever until I drop. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two. I love whatever ever be a One, two, three, four. Hey, yeah, yeah, yeah, hey, yeah, yeah, yeah. One, two, three, four. One, two. That's the song of the count. I f- the spiders on the wall. Aww. I c- the cobwebs in the hall. The candles on the shelf. When I'm alone, if myself. Oh, I, I slowly, slowly, slowly getting faster. Once I start in it's very hard to stop. <laughs> faster, faster. It is so exciting. I could forever until I drop. <laughs> One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two. I love whatever the amount. <laughs> one, two, three, four. Hey, yeah, yeah, yeah, hey, yeah, yeah, yeah. One, two, three, four. One, two. That's his song. Oh. Hey boy, hey girl. Superstar DJ's. Nou ja, superstar DJ's zijn natuurlijk gewoon mensen die gewoon heel tof liedjes van YouTube eh, rippen en eh, op de radio draaien. Zoals ondergetekende. Hey, uh, dit zijn de Dirty Denims en 24-7 364. doing it Koorts Kumu. En dan is weer tijd voor Koorts Kumu. En eh, deze keer ook weer iets extra kuts gevonden. Het is eh, Frank ten Doornkaart. Met zijn nummer Volpsveen is eh, de idioot van de week. hij heeft een, een, nummer op YouTube gezet. en dat gaat over de euro. blijkbaar is hij het niet meer eens. Eh, en onder zijn YouTube-video eh, staat ook een protestlied tegen de regering. Er zit een spatie tussen protest en lied. Want eh, zoals ik al vermoedde is het weer een van uh, mafcase. Ik zag, ik heb net nog even gegoogeld, want hey, ik doe natuurlijk wel een beetje research voordat ik iets op de radio zeg. <laughs> Ehm, nou ja, ik heb gegoogeld en blijkbaar heeft hij ook nog een IDP gehad in Man bij het Hond. Nou ken ik het programma redelijk goed en ik heb zelden een normaal persoon daar gezien. Dus ik ga ervan uit dat Frank ten Doornkaat ook eh, de plaatselijke dorpsidioot is. Goed, eh, nou ja, Frank eh, ten Doornkaart die is het niet eens met de euro. Um, hij heeft het 7 maart geüpload, dus dat is die lekker op tijd mee. nou ja, goed, ik ga hem maar gewoon draaien. Het is Frank ten Doornkaart met Fopsping. Eén, twee, drie, 1, 2, 3, fop. Ja. Waar gaan wij met die euro heen? De politiek gaat leuk beginnen. Haal het paard van Troje weer binnen. Ja, vast lekker. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Vosspeen. Waar gaan wij met die euro heen? Met al dat Europees regeert. Europees. Hebben we straks geen euro meer. Euro meer. Goed. Kuul. Toen was de tekst al op, hè? la oh, Volgens mij is hij gewoon zat als een aap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, voorspelen. Waar gaan wij met die euro heen? Koers. Een compromis is weer gebruikt. Ja. Die tot in de hemel reikt. Ja, goede tekst. 1, 2, 3, volgens Waar gaan wij met die euro heen? Wij huilen ons hier recht te pletten over dat politiek gespetter. We huilen ons te pletten over het politiek gespetter. Nou, goede tekst. Die man heeft in ieder geval een uh, gevonden. En hij kan lezen dus. Van alles mee. Nou, Frank, zeg er nog zo van. 1, 2, 3, en hij kan tellen. nou, nou. Waar gaan wij met die euro heen? Allemaal een leeg Allemaal. portemonnee. portemonnee. De politiek is weer tevreden. Ja, dat is ze willen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Fopsteen. Waar gaan wij met die euro heen? De politiek gaat leuk beginnen. Leuk beginnen. Haal het paard van Troja weer binnen. Goed. De politiek oh. gaat leuk beginnen zal het paard van Troje weer binnen. Joep. En dan was het alweer. Eén voordeel nummer. Het duurt maar een goede twee minuten. Weet je, Frank ten Donkaat, laat maar zitten, jong. Dit is lullen. Nee. Nee, Resten in de afvoer, random plat de jour. Stront op het parcours, nee. Laat maar zitten joh, mensen met een mening. Hele gekke kleding, nep leden bekleding. Nee. Laat yo. zitten joh, extra dikke zoete saus. kauwen op dat zoete hout, hondje blaf, poes je Nee. Laat maar zitten joh, half blikken. Ingewikkelde strikken, gezellig een vorkje prikken. Nee. Laat yo. zitten joh Lama sitter jag att hufnitsen når Lama sitter jag, nej Lama sitter jag att hufnitsen når Lama sitter jag, nej Lama sitter jag att Keizerrijk met koer de Keizer. en Cherry Thunder. En daarvoor dus eh, Lullen en 1. En daarvoor de QU was eh, Frank de Doornkaart met zijn rotkop en volkswagen Goed. Hey, eh, Al City heeft een, binnenkort een nieuw album. En een eerste single die ze hebben is samenwerking met Mark Rappers van Blink-182. En uh, en nou, dat is een beetje een sneak peek van hoe het allemaal gaat klinken. En ik vind het eigenlijk best wel vet. En als ik dingen vet vind, dan draai ik het in keizerrijk. Want ja, zo werkt het. Het is eigenlijk een beetje Muzikaal masturberen. Mooi hè? ik, eh, ik, ik vermaak mezelf hier wel. Goed, dit is uh, Al City en Mark Harpers. Nummer 1 Dementia. like I've been dying for a smile it'll be all Sam Sparrow en Happiness. En daarvoor dus uh, Al City en Mark Hoppes, Dementia. Wat verdomme, is dat weer bijna afgelopen, jongens. Ik heb het gevoel alsof ik iets vergeet. Ik ben keizerrijk het maar... Oh, ik moet natuurlijk. Want want draaien. zo sexy. En zeker met mijn shirt uit. Ik sta voor de spiegel. En smeer lotion over mijn buik. Er gaat de bel, je bent te vroeg. Ik snap dat dat je niet kon wachten. Wij zijn zo sexy. Samen op de bank zo. Jij hebt toch best wel je best gedaan. Met lippenstift en alles. lijk echt super slim nu. Jij denkt wauw, hij is niet alleen maar lekker. Hij denkt ook nog na, hij is alles in één. Dus ik knik langzaam van oké, denk jij wat ik denk dat jij ook denkt? Dat is wel sexy. Gaydon. Maccabees eh, en Pelican. En eh, nou ja, dan zijn we weer klaar met, uh, met Keizerrijk. volgende week ben ik niet, dan ben ik bevrijdingsdag aan vieren in Wageningen. Ehm, want nou, daar is al een hoop live muziek en er is een hoop koud bier. dus dan ben ik ook die kant op. dus ik gok dat ik over, over twee weken wel weer terug ben. Ehm, deze jingle die duurt nog 10 seconden. En dus ik heb nog een goede minuut over. Dus ik ga nog een beetje even één minuutje draaien van, uh, van dat hippe achtergrondmuziekje van helemaal aan het begin van het programma is het ook weer rond. Het is uh, Filter, een bitsmaals eigenlijk een uitgebracht nummer. nou ja, het is gewoon niet om naar te luisteren eigenlijk. Moet je gewoon op de achtergrond aanstaan. Dus een van de DJ heeft ook echt gewoon eh, shit uit een Nintendo gehaald. Dat komt daar ook neer fijn, nou, eh, geniet ervan. Eh, fijne week, fijne Koninginnedag. een eh, fijne bevrijdingsdag. En dan spreek ik jou over twee weken. Tot de volgende knoop.